Goedenavond, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Boerenactiegroep Farmers Defence Force wil donderdag met trekkers naar Den Haag komen voor een protest. Die dag vergadert de Tweede Kamer over het geklapte landbouwakkoord. Vorige week kwamen ze daar niet uit. Idee was dat er duidelijke plannen kwamen over de toekomst van boeren. Volgens de actiegroep zijn boeren ontevreden met het bestuur. Hoe het protest eruit komt te zien weten we nog niet. Vorige keer werd er een boel geblokkeerd met trekkers. De Russische president Poetin heeft voor het eerst op de staatstelevisie daar gereageerd op de opstand van zaterdag. Leden van het huurleger Wagner bezetten toen delen van de Russische stad Rostov. En daarna zouden ze ook naar Moskou gaan, maar dat werd op het allerlaatst afgeblazen. Poetin zegt dat de actie sowieso kansloos was. Een meisje van 16 blijft twee weken langer vastzitten. Ze wordt verdacht van een gewelddadige overval op twee bejaarde zussen in Den Haag. De vrouwen van rond de 80 deden vorig jaar, vlak voor kerst, de deur open voor een pakketbezorger. Ze werden naar binnen geduwd, met een vuurwapen en een mes bedreigd en vastgebonden. De overvallers gingen er met sieraden en de inhoud van een kluis vandoor. En een groot feest dit weekend op de Afsluitdijk. Voor maar één weekendje kun je daar overheen fietsen of wandelen. Speciaal voor de liefhebbers dus die een rondje IJsselmeer willen rijden. En het is wel een hoop geregeld. We zijn nog overal aan het werk op de dijk. Eh, dus we plaatsen ongeveer 3,5 eh, kilometer een bouwhek... om te zorgen dat we alle bouwterreinen goed kunnen afschermen. Eh, en we zorgen dat alle routes veilig genoeg zijn... om met fietsers en ook voetgangers overheen te kunnen. Er worden duizenden fietsers verwacht. Heb ik nog het weer voor je. Vannacht blijft het droog en is het nog een graad of 13. Morgen kan er eerst in het noordoosten een buitje vallen. In de rest van het land is het afwisselend bewolkt en zonnig en een graad of 21. Zin in Zandvoort, zin in Zandvoort. is Zin in ZFM. Met nu tussen app en vloed.